Gasthouders krijgen meer tijd om aan strengere eisen te voldoen. Dat schrijft minister Rauwvoet aan de Tweede Kamer. Sinds dit jaar moeten gasthouders voldoen aan strengere normen. Zo moeten ze pedagogische kennis en een EHBO-diploma hebben. Als ze niet voor 1 september aan die eisen zouden voldoen, moesten mensen die gebruik maken van gastouders hun belastingtoeslag terugbetalen. Rauwvoet heeft nu de datum waarop gastouders aan de eisen moeten voldoen opgeschoven naar 1 januari volgend jaar. Daarmee is een eventuele terugbetaling van de baan. Ook heeft de minister besloten af te zien van de één locatieregeling. Die zorgde voor onrust omdat gastouders daarmee maar op één plaats mochten werken. Die één locatieregeling zou eigenlijk pas in 2012 worden afgeschaft... Maar op verzoek van de Tweede Kamer heeft Rauwvoet er meer vaart achter gezet. Homo's in Californië mogen voorlopig toch niet trouwen. Vorige week oordeelde een rechter nog dat dat wel mocht, omdat het verbod in strijd zou zijn met de Amerikaanse grondwet. In afwachting van beroepsprocedure mochten homo's van hem gewoon weer naar het gemeentehuis. Een hogere rechter heeft dat nu geblokkeerd. Die vindt dat de uitkomst van de beroepsprocedure moet worden afgewacht. Het verbod op het homohuwelijk is in Californië in 2008 ingesteld na een referendum. De Nederlandse politie stopt binnenkort alle projecten in Suriname vanwege de benoeming van Desi Bouterse tot president. Dat heeft de Amsterdamse korpschef Welte namens de Raad van Korpschefs bekendgemaakt. In een verklaring staat dat de Nederlandse politie jarenlang uitstekend met het korps in Suriname heeft samengewerkt, maar dat de politie zich niet kan associëren met de nieuwe bestuurders. Bouterse is in Nederland tot 11 jaar veroordeeld wegens drugshandel. In Suriname is hij hoofdverdachte in het proces over de decembermoorden. Het weer vannacht bewolkt en bijna overal kans op een bui. Alleen in het noordoosten blijft het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Overdag bewolkt en dan regent het eerst in het midden en zuiden van het land. Later trekt de regen naar het noordoosten. Het wordt overdag zo'n 20 graden. Dit was... Zandvoort heeft...